De organisatie van het Formule 1-weekend in Zandvoort zegt dat het vandaag beter ging met de doorstroming. Gisteren leidden beelden van de drukte tot verontwaardigde reacties, onder meer uit de evenementensector. Om het publiek meer te spreiden waren vandaag extra maatregelen genomen.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 Maar volgens Defensie is het onmogelijk gebleken om naar de Afghaanse hoofdstad te vliegen. Mocht de situatie veranderen, dan gaat het toestel en de militairen terug naar de regio. Het weer, vannacht brede opklaringen en plaatselijk wat mist. Het koelt af naar een graad of 10.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 I want you to get together. I want you to get together. I want you to get together. Put your hands together one time. you to get together. I want you to get together. I want you to get together. I want you to get together. I want you to get together. I want you to get together. I want you to get together. I want you to get together. I want you to get together. I want you to get together.